Een van de leerlingen van de docent zag hem daarop. Daarmee ontstaat volgens de school een onacceptabele situatie. Volgende week praten leraar en schoolleiding nog met elkaar... maar wat het Welland College betreft komt de docent niet meer voor de klas te staan. Dan het weer wisselend bewolkt met in het zuiden wat winterse neerslag. Vanuit het noorden opklaringen. Vannacht wat lichte regen, temperaturen rond het vriespunt. En morgen bewolkt en overwegend droog. Het is dan 5 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Komend weekend natuurlijk een eh, hoop programma's op CFM. Morgenochtend vroeg beginnen we ook alweer. Om 8 uur hoor je dan uh, Toebak Leeft. Goedemorgen Zandvoort, de muziekboulevard Zandvoort op zaterdag. En zelfs vanavond natuurlijk nog hè, een bomvolle vrijdagavond altijd. Maar eerst nog even het laatste uurtje van de, Euro Breakdown. De 40 beste platen van Europa. Jaargang 21. Derde aflevering van 2011. Vandaag de 21 januari. 17 stijgers in de lijst. 0 zittenblijvers. 21 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Uit de lijst verdwenen Scouting for Girls met Famous. James Blunt, Stay the Night. Ook hij uit de lijst. Pink doet het eh, fucking perfect met haar single. 13 eh, plaatsen winst voor haar deze week. Een Christmas Light van Coldplay, ja, die levert er 15 in. Voor hen is het echt helemaal over. Ricky L. MCK, Born Again, 18 weken lang alweer terug te vinden in de lijst. En daarmee het langs van allemaal. 21 januari 1970, de eerste commerciële vlucht van de Boeing 747-100. 1987 een vriendschappelijk voetbalduel tussen Spanje en Nederland eindigt dan in 1-1. En uh, drie jaar terug op deze 21 januari de AEX, de Amsterdamse graadmeter, die duikt 6,1% in het rood. Het grootste verlies op één dag sinds 11 september 2001. Terug naar het heden, terug naar de Euro Breakdown. De nummer 18 is van Brandon Flowers en heet Only The Young.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 It's Okay. Vier weken lang staat hij alweer in de lijst van Europa. Vorige week nog op 25. Deze week eh, maakt hij even stappen. Komt hij terecht op 17. En vorige week op 17. Deze week op 18 hoorde je Brandon Flowers en Only the Young. In zijn zevende week maakt hij dus even een eh, misstapje. Brandon Flowers. Hij zak van 17 naar 18. En kennende is hij volgende week gewoon weer een eh, stukje hoger in de lijst te vinden. En voor het nieuws van 4 uur hoorde je nog eh, Tire Cruise en Dynamite op nummer 19. Gaan wij verder omhoog komen bij eh, de dame die zelf niet meer weet hoe ze heet. Ik zeg het nog één keer. Rihanna. als je niet wil luisteren, vraag het dan niet. Rihanna, what's my name? De nummer 14 deze week. I heard you good with them soft lips. Yeah, you know word of mouth. The square root of 69 is eight something, right? Cause I've been trying to work it out. Ah, oh, good weed, white wine. Uh, I come alive in the nighttime. Yeah, okay, away we go. Only thing we have on is the radio. Oh, let it play. Say you gotta leave, but I know you wanna stay. You just waiting on the traffic jam to finish, girl. The things that we could do in 20 minutes, girl. Say my name, say my name. Wear it out. It's getting hot, crack a window, air it out. I could get you through a mighty long day. Soon as you go, the text that I write is gonna say. betrouwbaar, maar wel origineel. is de single van Duffy. En zij staat alweer 13 weken in... 13 weken in lijst? Nee, het is nummer 13. Ze komt vanaf 21 voor haar, dus 8 plaatsen winst in de vijfde week dat ze in de lijst staat. Rihanna doet het iets minder goed. What's My Name van 20 omhoog naar 14. Ook 5 weken in de lijst alweer. Langzaamaan gaan we de top 10 in van Europa. Nog twee platen te gaan voordat het zover is. De nummer 12 en de nummer 11. De nummer 12 is 12 eh, weken al in de lijst te vinden. Stond vorige week nog net aan op 10. Deze week dus twee plaatsen verlies. En dat zijn de Four East Movements. Samen met uh, Karas en Jeff, zoals het officieel heet.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 Kijken wij even naar de nummers 20 tot en met 11. Vijf weken in de lijst. Shakira met Loka van 27 naar 20. Tyre Cruise Dynamite levert vier plekken in, zakt naar 19. Brandon Flowers eh, zakt één plek naar beneden, 17. Vorige week, deze week 18, dat alles in zijn zevende week. CeeLo Green, It's Okay. Vier weken in de lijst van 25 omhoog naar 17. Ina 10 minutes, 14 weken in de lijst. Van 12 zak zij naar 16. Van 14 zakken naar 15 in de 13e week. Pink en Raise Glass. Rihanna, What's My Name, 5 weken in de lijst van 20 omhoog naar 14. Duffy net zo lang, Well Well Well, dus ook 5 weken in de lijst. Zij gaat van 21 omhoog naar 13. Far East Movements, Like a G6, 12 weken in de lijst, op nummer 12 terug te vinden. Kesha, We Are Who We Are, 6 weken in de lijst van 13, zij omhoog naar nummer 11. En dan gaan we de top 10 van Europa. We doen dat niet met de nummer 10, maar we doen het gewoon één plekje hoger. En ze kunnen elkaar zo goed aankondigen. Jason Derulo, Pixie Lot en Coming Home. Cause my body's not close to you. But you don't call me out of respect. You can bet that you'll be waiting. samenwerking eh, met twee grote talenten, Pixelot en Jason Rulo in een prachtige Coming Home. Zeven weken lang in de lijst van 11 omhoog naar nummer 9. Iets later dan verwacht, maar dat is dan toch eh, het CFM weerbericht wou ik zeggen. Maar hij heeft er eh, even geen zin in. Daar komt hij. CFM, Westkust, weerbericht. Ja, die computer die pakt mij niet hoor. De bewolking die overheerst vandaag. Lokaal valt daaruit zelfs wat lichte regen of motregen. Een beetje geluk zien we ook nog even de zon voorbij komen. ik heb hem niet veel gezien vandaag. Die wind die komt uit het noorden, overwegend matig van kracht. En temperatuur die zal niet boven de 6 graden komen. Vanavond en de komende nacht is het ook bewolkt en lokaal misert het wat. Maar eh, over het algemeen blijft het wel droog. De noordelijke wind die waait meest matig en temperatuur die daalt naar waardes tussen de 2 en de 4 graden. En dat alles wel boven het vriespunt. Morgen de bewolking ook weer de overhand, maar het blijft droog en soms is er zelfs een knipoogje van de zon te zien. Wind bij het noorden overwegend matig van kracht, temperatuur die stijgt naar maximaal 6 graden. Zaterdagavond, zondagnacht is het ook weer bewolkt, maar het eh, blijft wel droog en het koelt af naar een graad of 2. Zondag verandert er ook weer weinig. Opnieuw overheerst de bewolking, het blijft droog en de wind die waait uit noord tot noordwesten. Aan zee zelfs vrij krachtig met een kracht van 6 en temperatuur dan een graad of 7. Zondagavond, maandagnacht ook weer bewolkt. Maar ook dan blijft het droog en het blijft boven het vriespunt. Dan wordt het namelijk een graad of 3. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. In het vorige uur vertelde ik al dat er een eh, flitser stond in Aardehout op de Zandvoortseweg ten hoogte van de bushalte, de N201. Maar ik denk dat die jongens geluisterd hebben. Ze zijn verplaatst namelijk. Ze staan nu op de N200, dat is de zeeweg, Overveen richting Zandvoort. De hoogte van hectometerpaal 4.5. Hoe het eh, verkeer in de Randstad eruit ziet, dat horen we van de ANWB. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staat in totaal 100 kilometer file. Ik noem de files van 4 kilometer en langer. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen knooppunt Eemnes en de afrit Bunschoten 5 kilometer. A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Breukelen en knooppunt Oude Rijn 9. A4 Amsterdam richting Den Haag bij Hoogmade 6. A9 naar Alkmaar bij knooppunt Velzen 4. A10 West naar Zaanstad 4 kilometer bij de Koentunnel. A12 Utrecht richting Arnhem tussen knooppunt Lunette en Driebergen 5. A15 vanuit Europoort tussen Rozenburg en Spijkenisse 4. Verderop tussen Hoogvliet en knooppunt Vaanplein 6 kilometer. A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen Soesterberg en Leusden 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Mocht je de weg nog op moeten, sterkte dan met eh, zoveel kilometers aanvielen. Van Ladies and gentlemen, let's go! There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. Zandvoorts Radio, ZFM Zandvoort met Rolling in the Deep. Zes weken lang alweer terug te vinden in de lijst van Europa. Vorige week nog op negen. Deze week eh, pakt ze weer twee plekken winst en gaat ze naar zeven toe. En daarvoor Pixelot Jason Rulo op negen. Er zit één plaat dus tussen. Dat klopt, de nummer acht. En die is van Econ en Angel. Die heb je niet gehoord vandaag. De nummer 6 die slaan we ook over. De Babs en en Champagne en TikTok verdubbelen hun positie. Vorige week nog op 3, deze week op 6. En wij gaan 10 minuten over de klok van half 5 de top 5 in. Doen we natuurlijk met de nummer 5 en die is in handen van Katy Perry. Firework. Do you ever feel like a plastic bag? light and let it shine. Just. Oh. single Firework. Elf weken lang alweer in de lijst van Europa. Ze zakt wel een plekje van 4 naar 5. Maroon 5 die doet het trouwens precies andersom. Die stond vorige week nog op 5. Die gaat nu naar 4 toe. Stijvertje wisselen dus tussen Maroon 5 en Katy Perry. Give a Little More staat nu 8 weken in de lijst en is de nummer 4. Van aflevering 3, jaargang 21. Dit is de Euro Breakdown. Iedere vrijdag tussen 3 en 5 op CFM. 4 is in handen van Maroon 5. Give a little more. Van 5 omhoog dus naar 4. Dat alles in de achtste week alweer dat ze genoteerd staan. De Euro Breakdown wordt samengesteld door alle hitlijsten in Europa bij elkaar te voegen. Dan krijg je dus eh, de 40 beste van Europa. En ook de Nederlandse... Die telt mee in de lijst. Op 39 uh, of Girls, Take a Chance, nieuw binnen. Hold It Against Me, Britney Spears, nieuw op 36. Tyre Cruise en Traffy McCoy met Higher nieuw op 34. En Jan Smit. Gefeliciteerd trouwens nog Jan met jouw dochter. En daarom dit nummer ook natuurlijk niemand zo trots als wij nieuw binnen op 26. James Blake, Limit to Love. Limit to Your Love, zelfs 23. Hij is de hoogste nieuwe binnenkomen. Top 10 van Nederlands Top 40 stuk. Carol Elmerod op 10. John Mayer, Perfectly Lonely op 9. Bruno Mars, Just The Way You Are op 8. Zing voor me, Lange Frans en op 7. B.O.B. en uh, Rivers Cuomo met Magic op 6. The Only Girl in the World van Rihanna op 5. En de top 4, net als vorige week. The Time, Dirty Bit van de Black Eyed Peas. Grenade van Bruno Mars op 3. Adela Rolling in the Deep op 2. En Hello, Martin Solvlek en Dragonhead nog steeds de beste plaat in de Nederlandse top 40. Daar gaan de top 3 in van Europa en doen dat met de plaat die ook in de top 10 stond van Nederland.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 Ja, wat een shame dat ze gezakt zijn van één zakken ze naar twee. Dat is wel in de dertiende week alweer dat ze in de lijst van Europa staan. Ze zijn natuurlijk met nog een plaat nieuw binnengekomen. Hè? Take That dan, met ze nog twee jongens erbij. Ik heb ze zo snel even niet meer voor neus. Op 39 kwamen ze nieuw binnen met The Flute. Nog één plaat te gaan, dat is de beste plaat op dit moment in geheel Europa.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 De 40 beste plaatsen van Europa kwamen voorbij. Dit is dan de beste van allemaal, de Black Eyed Peas en The Time. Negen weken lang staan ze in de lijst en nu eindelijk dus eh, bovenaan. De plek die ze zo graag willen hebben. Robbie Williams, Gary Barlow, Shame, Rihanna, Who's That Chick, dat was de top 3. Deze week dus nieuw binnen Take That, The Flute. En ook eh, Martin Solveig en Dragonet Hello kwamen binnen. Tot volgende week. Straks veel plezier met je weekend in.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 Demonstranten bekogelden de politie met eieren en flesjes. Het plein voor het Tweede Kamergebouw is met geweld door de politie ontruimd. Binnenhof was uit voorzorg al afgesloten door de politie. De betoging vanmiddag op het Malieveld in Den Haag verliep zonder problemen. Volgens de politie waren er ruim 11.000 protesterende studenten. In een reactie zei premier Rutte dat de kans niet groot is dat er veel aan de plannen voor het hoger onderwijs verandert. Hij heeft er wel respect voor dat mensen demonstreren. De Afghaanse provincie Kunduz is veiliger dan Uruzgan. Dat zei commandant der strijdkrachten van UM in de Tweede Kamer. Het kabinet is van plan een politietrainingsmissie naar het noorden van Afghanistan te sturen... waar 545 mensen aan meedoen. Het zwaartepunt ligt in Kunduz. Volgens Van UM is Kunduz verder ontwikkeld, gaan er meer kinderen naar school... en zijn de economische ontwikkeling en infrastructuur beter. De rechtbank in Amsterdam heeft een kunstenares vrijgesproken van de mishandeling van 95 hamsters. De vrouw, die zichzelf Tinkerbell noemt, had de dieren onder meer vier uur lang in kunststofballen laten rondlopen, terwijl dat volgens de gebruiksaanwijzing maximaal een half uur mag. Volgens de rechter is niet bewezen dat de hamsters in hun gezondheid zijn geschaad. Een leraar van het